Levi van Eck met het NOS-journaal. Vorig jaar hebben huishoudens, verzekeraars en de overheid samen 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is een stijging van bijna 9 miljard ten opzichte van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De zorgkosten gingen vooral door de coronacrisis omhoog. In het totaalbedrag zitten ook de zorgbonus voor medewerkers... de steunpakketten van de overheid en de inkoop van mondkapjes. Per Nederlander werd er voor bijna 500 euro meer aan zorg uitgegeven dan het jaar ervoor. De politie in Wenen heeft twee tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media gaat het om twee Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag in Wenen gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en dat ze meerdere kneuzingen had. De verdachten kwamen in beeld door verklaringen van getuigen en moeten nog worden verhoord. Het is nog niet duidelijk of ze bekenden waren van het meisje. Een lokale of regionale corona-uitbraak moet ook lokaal of regionaal worden aangepakt. Dat is besloten op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Op 12 juli overleggen ministers Grapperhaus, de burgemeesters en de veiligheidsregio's hierover. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen genomen konden worden, maar dat werkte toen niet. Ethiopië heeft een staakt het vuren afgekondigd in de regio Tigray. Het bestand volgt op berichten dat rebellen de hoofdstad in de regio Tigray hebben veroverd en het interimbestuur hebben verdreven. Bij het conflict tussen de regering en de rebellen zijn vermoedelijk duizenden burgers om het leven gekomen.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 Camilo, mm. sube las manos que esta La pena empieza. Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, ah, hasta que no la Chacalac, un Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata.